Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De regels voor het professioneel gebruik van drones worden soepeler. De voorwaarden voor mensen die een drone als hobby hebben en beroepsmatige vliegers moeten meer op elkaar gaan lijken. Dat kan professionele gebruikers duizenden euro's schelen, omdat ze geen brevet en een bewijs van luchtwaardigheid meer hoeven te hebben. Ook hoeven ze hun vlucht met het onbemande vliegtuigje straks niet meer 24 uur van tevoren te melden bij de betrokken burgemeester. Staatssecretaris Dijksma wil dat de nieuwe regels dit voorjaar ingaan. Een bende autodieven heeft straffen tot drie jaar cel gekregen. De tien mannen, vooral uit de regio Rotterdam, waren verantwoordelijk voor de diefstal en heling van meer dan twintig auto's. Het waren vooral snelle Audi's, Volkswagens en BMW's. Sommige auto's werden uit elkaar gehaald en in onderdelen verkocht. Sommige snelle wagens verkochten bende door aan andere criminelen die ze als vluchtwagen gebruikten. In een aantal gevallen is zo'n auto gebruikt bij een liquidatie. In New York heeft een Russische bankier bekend dat hij als spion werkte voor Rusland. Hij zou volgende maand terechtstaan voor het doorspelen van gevoelige informatie uit de VS. Of die rechtszaak nu nog doorgaat is niet duidelijk. De bankier van 41 werd in januari vorig jaar samen met twee andere Russen beschuldigd van spionage. Ze zouden economische informatie hebben doorgegeven aan Rusland. Een jongetje dat werd vermist in Finsterwolde in Groningen... is volgens omstanders teruggevonden in een vriezer in zijn huis. Het kind van vier is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De politie bevestigt niet dat de jongen in een vriezer zat... maar zegt wel dat zijn toestand zorgelijk is. Het weer nog vanavond en vannacht opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af tot iets boven nul aan zee en in het oosten van het land gaat het licht vriezen. Morgenochtend begint bewolkt, maar smiddag schijnt opnieuw de zon. Vooral zondag ook flink wat zon bij een graad of 10.